Jelle Seubring met het NOS Journaal. Nederland is door naar de halve finale van het EK voetbal. Het Nederlands elftal won in Berlijn de kwartfinale van Turkije. Het werd 2-1 in het Olympiastadion. De eerste goal werd gemaakt door De Vrij. Het tweede punt kwam door een eigen goal van Turkije. Eerder vanavond won Engeland de kwartfinale van Zwitserland met penalties. Daardoor speelt Nederland woensdag de halve finale tegen Engeland. In op veel plekken in het land wordt de winst van Nederland gevierd. Op pleinen in onder meer Arnhem, Den Haag en Almelo... waar de wedstrijd op een groot scherm te zien was... wordt door duizenden fans gefeest. Op verschillende plekken werd ook vuurwerk afgestoken. Een concert van André Rieu in Maastricht moest kort worden onderbroken... zodat het publiek kon juichen voor Oranje. Verder zijn er nog geen grote ongeregeldheden gemeld. De Israëlische luchtaanval op een VN-school in Midden-Gaza was gericht tegen militanten die het complex gebruikten als schuilplaats. Dat zegt het Israëlische leger. Daarbij zouden meerdere terroristen zijn geraakt. Palestijnse autoriteiten en hulpverleners zeggen dat er bij de aanval 16 mensen zijn omgekomen. Ook zouden er 75 gewonden zijn gevallen. Onder de slachtoffers zijn vooral vrouwen en kinderen, meldt het Palestijnse persbureau WAFA. De VN-organisatie voor Palestijnse Vluchtelingen, UNRWA, zegt dat er 2000 vluchtelingen in het complex verblijven... en dat Israël daarvan op de hoogte was. In Leusden is een poedel vanmorgen aangevallen door een wolf. De hond werd aan de lijn uitgelaten toen de wolf het dier greep en meenam. Het gaat voor zover bekend om de eerste ernstige aanval op een hond door een wolf... sinds de wolf terug is in Nederland. Het weer, hier en daar kan een bui vallen. Ook vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen regelmatig zon, in de middag buien en mogelijk ook onweer.